Mijn hart is gevangen, het droomt van de tijd van weleer. Het klopt van verlangen, want wat is geweest komt nooit meer. De zuidenwind waait en een kousje die staat op de sierra. Zijn hart is gevangen. Van Het klopt van verlangen. Hoe groen is het al, geur overal op de sierra. uitgekomen. Van ver klinkt er een lied uit oude tijden. Hoe mooi het leven eens was. De zuidenwind waait en een kousjo die staat op de sierra. Zijn fırlan Fanfare klinkt er muziek uit oude tijden. Hoe mooi het leven eens was. De zuidenwind waait en een kousje die staat op de sierra. Zijn hart is klapt van verlangen. Een hart is gevangen, het droomt van de tijd van weleer. Het klapt van verlangen, want wat is geweest komt nooit meer.